Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Hugo de Jonge zegt dat hij toch niks te maken heeft met de mondkapjesdeal van Siewert van Linden. Vanochtend stond in de Volkskrant dat hij zich persoonlijk had bemoeid met de deal. De jongen stuurde aan het begin van de coronacrisis een topambtenaar op Van Linden af om te zorgen dat het rondkwam. Later ontkende de jongen dat hij er iets mee te maken had en dat zegt hij nu ook weer. Maar met details wil hij niet komen omdat er nog een onderzoek loopt het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren. Eh, de suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon niet. Eh, maar eh, ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. tot die tijd kan ik er niet op reageren. Door de mondkapjesdeal staken Siewert van Liende en twee zakenpartners miljoenen in eigen zak. De rechter heeft een streep gezet door een zaak van vier Nigeriaanse vrouwen. Hun mannen werden in de jaren 90 ter dood veroordeeld voor moord. Volgens de weduwe waren de getuigen omgekocht door Shell... omdat hun echtgenoten tegen dat bedrijf hadden geprotesteerd. Volgens de rechter kan dat niet worden bewezen. Je kunt gewoon weer naar een bevrijdingsfestival op 5 mei voor een biertje en een beentje. De dag ervoor, op de 4e, is ook iedereen weer welkom bij de nationale herdenking. De afgelopen twee jaar waren naast koning Willem-Alexander en koningin Maxima... maar heel weinig mensen bij de herdenking op de Dam vanwege de coronaregels. En songfestivalwinnaar Moneskin treedt voorlopig niet op in Rusland. De groep zet door alle Russische optredens een dikke streep vanwege de oorlog. I will not be very comfortable doing that. Of course, with all the due respect to Russian fans, we know that civilians they don't want this these situations, but unfortunately we gotta stand for for what's right. Ze zeggen dus dat ze wel beseffen dat heus niet alle Russen achter de oorlog staan, maar het voelt te ongemakkelijk om nu die kant op te gaan voor een show. Het weer. Het is eh, weer behoorlijk zonnig en de temperatuur loopt op tot 15 graden in het noorden en ruim 19 in het zuiden.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 En ik ga door met Manfred Mann, Mighty Quinn. dag. Dit is ZFM. Poëzie tijdens de bezettingsjaren. Dichters hebben op aangrijpende wijze getuigenissen afgelegd van hun gevoelens en ervaringen tijdens deze verschrikkelijke tijd. Opdat we niet vergeten. Wijksteunpunt De Blauwe Tram organiseert deze activiteiten in samenwerking met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Check de website voor de meest actuele datum. En u kunt u aanmelden bij Linda Oudendijk, l.oudendijk, at plus.zandvoort.nl of via 06 338 03 279. See the tree, how big it's grown. But friend, it hasn't been too long. It wasn't big.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 I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. John Philip William Dankworth was een Britse jazzcomponist, saxofonist, clarinetist en big bandleider. In het begin van zijn carrière is hij bekend geworden onder Johnny Dankworth. Dankworth groeide op in Waltmanshow, een wijk in het Engelse district Waltham Forest in het graafschap Groot-Londen, in de muzikale familie en kreeg viool en pianoles... totdat hij op zijn zestiende een opname hoorde van het Benny Goodman kwartet en voor klarinet koos. Niet lang daarna werd hij geïnspireerd door Johnny Hutch en leerde ook saxofoon spelen. Na een periode bij de Royal Academy of Music te hebben gestudeerd en zijn diensttijd te hebben vervuld... begon hij zijn carrière in de Britse jazz scene. In 1949 werd hij gekozen tot Musical of the Year. In het jaar ging hij naar de Paris Jazz Festival en speelde samen met Charlie Parker. Door de goede referentie van Parker werd Denkwood gecontracteerd voor een korte tournee door Zweden met de sopraansaxofonist Sidney Begnet. In 1950 formeerde Denkwood een bandje onder de naam Denkwood 7 om zijn eigen composities en jonge jazzmuzici inclusief zichzelf voor het voetlicht te praten. Hier is Johnny Denkwood met African Walls. thank you Bilbao. ZFM. White chalk written on red brick. Our love told in a heart. It's there, drawn in the playground. Love, kiss, hate or adore. I love Jennifer F she loves me. I love Jennifer Eccles. I know that she loves me. by my side. But when we got to a doorstep, her dad wouldn't let me inside. continue. achtervolgens de Hollies met Jennifer Eccles en Ohio Express met Yummy Yummy Yummy. Heb je dat ook wel eens op de zondag? Een lazy Sunday. Met de Small Faces. Uh, wouldn't it be nice to get on with me neighbors? They make it very clear they've got no room for rainbows. denkt u dat Zandvoort er in de komende toekomst uit zou moeten zien? Zandvoort is een plek waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Met ongeveer 17.000 inwoners en in die jaar zo'n 3 miljoen bezoekers... is toerisme en recreatie een grote inkomstenbron... en ook een factor om rekening mee te houden. Hoe zorgen we bijvoorbeeld ervoor dat de economie het hele jaar rond draait? En dat het ook duurzaam is. Hoe blijft Zandvoort aantrekkelijk om te genieten van de zon en het strand maar ook een aantrekkelijke woonplaats. En hoe gaan we om met de druk op de woningmarkt en de schaarste ruimte? Deze en andere vragen beantwoorden in de omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan wat voor dorp Zandvoort zou kunnen zijn in 2040. Om de omgevingsvisie samen te stellen is er een participatieproject van start gegaan in 2020.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 en kennisinstituut TNO laat zien dat in Nederland ongeveer 12% van de autobandslijtstof in de lucht belandt. De rest eindigt in de bodem, 67% in het riool 15% en in het oppervlaktewater 6%. De onderzoekers schatten dat in Nederland in totaal 8.768 ton rubber per jaar van autobanden afslijt. Het gewicht is even groot als dat van pakweg 2000 olifanten. In de Verenigde Staten slijt jaarlijks zo'n 700.000 ton rubber, oftewel 150.000 olifanten. En wereldwijd wordt het gewicht geschat op 14 miljoen ton. 3 miljoen olifanten. De rubberen microdeeltjes kunnen schadelijk zijn voor het milieu. En ook voor onze gezondheid. Doordat we ze inademen en ze in het drinkwater komen. Onderzoekers pleiten daarom meer voor ZOAP. Een vorm van asfalt dat slijtstof grotendeels in zich opneemt. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Linda Marie Ronstadt, geboren in 1946, is een Amerikaanse zangeres... die in de jaren 70 doorbrak met door pop beïnvloede country rock. Tijdens haar studie aan de Universiteit van Arizona ontmoette ze gitarist Bob Kimmel. Samen trokken ze naar Los Angeles, waar gitarist en songwriter Kenny Edwards zich bij hen aansloot. Gedriende vormen ze de volkgroep The Stone Ponies... In 1967 nam de groep hun eerste album op. In 1968 begon Ronstad een solo-carrière. In 1971 kwam haar derde album uit, Linda Ronstedt. Haar begeleidingsband bestond uit een groep muzikanten die later de Eagles zouden vormen. In 1974 brak ze door toen ze in de Verenigde Staten een reeks hits scoorde. Alle afkomstig van het album Hard Like a Wheels. De single You're No Good, een cover van de hit van Betty Everett. Het werd ook in Europa een hit. Haar grootste succes kwam het album Simple Dreams uit 1977. Het album bevatte onder andere de hit It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly, en Blue Bio, oorspronkelijk van Roy Orbison. Ronstadt sleept 11 Grammy Awards in de wacht en stopt met zingen, nadat bij haar de ziekte van Parkinson werd vastgesteld.